info en hits. Mark van den Hoek. Langstraat, Langstraat FM. En allemaal fijn, alvast een fijn weekend, een fijne zaterdagavond gewenst vanuit de nieuwe studio van Langstraat FM. Op Koningsdag nog wel. Tot 7 uur is het de show met Bordevol funk, disco en soul. Dit is, zoals je van ons gewend bent, op iedere zaterdagavond, in ieder geval tussen 5 en 7, Langstraat FM Funk Night. maxi-single uit 1984, dat was 17. Langs hadden we Night Is It tot 7 uur vanavond. En dit, dit is van Eugene Wild. so hard to fake it. Now the truth must be known. Een souvenir ook van Stephanie Mills en Teddy Pendergrass. Two Hearts komt uit 1981. Langstraat en Funk Nights. Zoals eerder gezegd natuurlijk. De show met Wonderful Funk, Disco en Soul. En dit is Howard Johnson. Let's take time out. Een nummer dat hij overigens heeft geschreven samen met de jongens van The System. Je kent ze wel van eh, You Are In My System. Thank you. Singles ervan. Maar het was geweldig. James Taylor was dat. Let Your Body Stroke. En dit is een productie van Jesse Johnson. Dark Rush, Trapped in Faces. is Jesse Johnson. Langs hadden we een Funk Night. Dit is een souvenir. The Silvers. secret. uit weer een souvenir. 1982 schrijven we. It is Pleasure and Sending My Love. Rauwe Starpoint met het heerlijke Hot to the Touch. down. Why you just getting down? It's the way that I feel. You drive me crazy. You turn me on in every way. You want fine, sexy lady. Sending my love from me to you. Sending my love from me to you. Sending my love from me to you. I'm will freak, they just can't compete with my love. They say don't be so kind, they're wasting my time, sending my love. Girl, it you, me Funk Night. Maar in uur 2. Paulie Carmen, Fat Comet, Now Rogers, Thelma Houston, Alfonso, Sly in the Family Stone. Crown Heights Affair, Woodiney, Gladys Knight and the Pips, The Death Band, The Jamaica Boys en Evelyn Champagne King. En de Whispers trouwens, die staan er ook nog. En dit is heerlijk. Nights over Egypt is misschien een allerbekendste. The Jones Girls zijn dit. 1984. Knocking. It's been a year almost since you went away, and I tried to. Every night, Fonzie Thornton himself. Uit 1984. En dan hoorden de Jones Girls on Target. Dat was LP waar het vanaf kwam. Knocking, 1983. De laatste nu is een souvenir. De Mixtro. Komt uit 1980. Dit is Radiance. Tot dadelijk, tot na het nieuws. See now everybody around the nation. I'm going to give you some inspiration, some inspiration and stimulation. Cause I have to fulfill my obligation to set you on a little vacation, but you don't need a reservation. Cause now I need your cooperation without a no a hesitation. Cause I got to keep my reputation. See, I go by the name of All C La Rock. I rock your body around the clock. I like a tick a tick tock, tick tick tick tock, a tick a tick tock around the clock. And I'm coming at you with the future shot. I got more primes than Wall Street. I got stock, y'all. Uh, yes, I do, y'all. You see, now when I rock, I'ma get ears explode. Now I'ma take your mind in the next episode. Now I was walking down the yellow and on the rock was a ugly toe. See, I looked at him and began to run. I ran into a, a light gun, then I turned around cause I was on the go. I bumped into a, a scarecrow, then I ran as fast as I can, and I was stopped by a, a tin man. Then I asked him which a way to go. They just stared at me cause they didn't know that we started to shiver, we started to shake, we didn't know which. I road the tape, and then the line had an itch and began to twitch. The toe turned in, uh, into a witch. She was a bigger bad than the ugliest could be. I ran fast and amazing pleasing. I leaped in the air to such a degree that I opened my head floor. Among me, it was almost the break of dawn. Then the big bad witch to wake up on. Then I fell to the ground, landing on my knees, and the sky was filled with a flying bees. I was on the ground and we began to So It took me away to an unknown castle. See, the castle was gone and very scary, but I was hoping upon the adore fairy as the witch just looked uh, in my eyes and she tried to try to hypnotize. And then I compromised and I analyzed when run a specialized then I realized me. I memorized the way to go home. I knew I wasn't in the twilight zone. So along came my dog by the name of Toto. I grabbed the mic and we was on the go. Then I picked up a mic, I started to talk, I started to rock this big New York. Cause at the age of one, I was on the run. And this is when my fun begun. Cause at the age of two, I was able to do a roller joint a big bamboo. At the age of three, I could clearly see uh, why I am no mystery. You just listen to me, and you will agree that I'm number one. I get to me, cause if they aim to I knew once more that I'm the baddest MC you ever saw. So when you open the door and you dance on the floor, you see with your eyes, with your eyes just saw. Then you grab a girl and patty Duke to the floor. She don't like that. I let the door, now at the age of five, I have a vibe, but now I'm here right now to cut the job. Cause if you did with the dip, dip, dip, but never dive, you open up the door. I hope you survive, cause when you hear me rhyme, you're gonna slap me five. I'm coming after to keep soul alive at the age of six. I had my kicks and now I'm here right now with a hat of tricks face. I reach in my hat, I pull out a rabbit, and if you're quick, you might I'll grab it. Then I reach in the hat, I pull out a wand, and now I'm gonna rock it to the break, I break it down, and then I reach in the hat, I pull out a mic, and now I'm gonna do it just a bunch of life. Cause at the age of seven, I went to heaven, I couldn't look back until I made 11, but at the age of eight, I came back to great, and now I have the power to create. I have a rhyme time beat that'll make you freak. You all don't know that I'm unique. masterpiece just to give you a taste of the bass in the face you don't want to be. I know the space, and I'ma listen to it now as I rock this face and I rock y'all. And I don't, I don't, I don't stop y'all, cause I can't, I can't, I can't quit y'all. Uh, this is it y'all, a little bit y'all. I like a bit y'all, and then you bend, then you twist, you twist, and you bend, you then you bend. I say it again, and then you twist, and you bend, you bend, then you twist. You don't want to catch uh, all. I fight test, then you rock and you roll, you roll and you rock, you rock the rock, and then you shock the block, and then you shock the block and rock the house. I bouncer like a mighty mouse. I got a bouncer line from all to wall. I won't hesitate or even stop them. I bust it with the spring and summer and fall. See, I go by the name of RC. Like rock, I rock, shine to the rhythm. I rock to the rhythm. And I, and then I, and I, and I, when I, again, I rock to the B, the B, the B, the B, the B, the B, the B, the B, the B, to the B, the E, the A, the T, but don't B I T E, the other. MCs that's all you be. See ya, see ya, I then I, then I, then I rock it y'all, and I don't, I don't, I don't stop y'all. I can't quit y'all. I like a hop, skip, jump, a legged split. Now I can turn you into a lunatic, I do rain through shine, and even the blizzard. Everybody knows that I'm the mic wizard. I'm the M I C S T R O. I want you to know that I'm the mic stroke. I take you high, I take you low, and then I rock you faster, then I rock you slow. Cause I'm rocking your butt right from the get go. And when you leave, just say tally ho, black fly guys, fly girls, fly guys, fly guys, fly girls, just, just us unless I unless I rock it, y'all. And we don't, we don't, we don't stop, y'all. I can't quit, y'all. You see, cause I'm the king who sits on the throne and the rhymes I say, yes, they are my own. So you let it be known, and I can do that I'm the master on the microphone, and I rock your body uh, to the bone. Uh, listen to me now as I set the tone uh, from my China to Japan and even Russia. Everybody know that I'm the cold crusher, cause I crush them soft, I crush them hard. I'm three and one, they call the mod squad. I'm triple fun, I'm twice nerve delight. Uh, listen to me now, I will excite. right, and then your mind, your man is in your be polite. You hold on tight, with on your mic, cause I'm the kid that I might gonna rock all night. I rock all day, I rock all night. I rock it to the rhythm to broad daylight, like when the sun pops up between the cloud, and then you turn the stereo and the mic. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio- en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl via social media. Facebook.com slash Langstraat FM. Zometeen meer hits. Meer hits. Nu Langstraat FM Nieuws. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de viering van Koningsdag in Amersfoort waren 45.000 bezoekers naar de stad gekomen, meldt burgemeester Bolsius van Amersfoort. Hij spreekt van een fantastische Koningsdag. Tegen de verwachting in viel er geen druppel regen tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie aan Amersfoort. Na afloop van het bezoek van 2,5 uur roemde de koning de organisatie. Kunstmatige inseminatie wordt ook na 2019 voor alle vrouwen vergoed, bevestigen bronnen na berichtgeving daarover in de Telegraaf. In februari besloot minister Bruins dat alleenstaande en lesbische vrouwen met een kinderwens de behandeling zelf moeten betalen, omdat ze geen medische indicatie hebben. Verschillende partijen in de Tweede Kamer en belangenorganisaties voor lesbiennes vonden dat discriminatie. Waarna Bruins besloot inseminatie met donorzaad voor dit jaar nog te vergoeden. Nu wordt de regeling dus ook na 2019 voortgezet. De ME heeft vanmiddag een groep van 50 mensen uit een trein gehaald op het station van Castricum. Volgens een woord waren ze bezig de trein te vernielen. Er is één arrestatie verricht. Mogelijk worden later nog meer verdachten aangehouden. De overige passagiers konden later met een andere trein doorreizen naar Alkmaar. De vernielde trein is afgevoerd naar een werkplaats. President Xi Jinping van China heeft bekendgemaakt dat er op de tweedaagse top over de nieuwe zijderoute voor 64 miljard dollar aan contracten is getekend. De nieuwe zijderoute is een megaproject dat China's verbinding met de andere continenten moet verbeteren. Er zijn onder meer contracten getekend met Rusland en Italië. Het weer. De meeste buien trekken naar het oosten weg, maar vanavond komen er vanuit het westen opnieuw buien. Morgen begint grijs met hier en daar wat regen. Smiddags breekt op veel plaatsen de zon door, maar een bui blijft mogelijk. Met 11 tot 14 graden blijft het fris. Dit was het NOS. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Beste RKC'ers, mijn naam is Paul Kwasten. Ik ben Giglen DV. En ik ben Roland Bergkamp. Dit seizoen gaan we spelen om een plaats in het linkerrijtje en om deelname aan de play-offs. Samen met jullie, onze twaalfde man, willen we deze doelstelling bereiken. Dus, zorg ervoor dat jullie er ook dit seizoen bij zijn in ons Mannenmakerstadion. Je vindt ons speelschema op rkcwaalwijk.nl. Wij vormen tezamen één RKC. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Info en hits. Mark van den Hoek. Langstraat, Langstraat FM. Night is It, deel 2. En dit is nog steeds actief. Samen met Bernard Edwards had hij, eh, had hij Cheek. En nu tijd voor een souvenir uit 1985. Thelma Houston is it. You used to hold me so tight. Dit is langs en Funk Nights live vanuit de studio, de nieuwe studio in Waalwijk. Dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Maar tot die tijd hoor je nog dit soort muziek. Oosterhoop Hoop tijd Een eh, souvenir 1984. Dat was Thelma Houston. En dit is lekker uptempo. Alfonso. You booty makes me moody. Nou, hopelijk niet. We hebben nog lekkere muziek voor je. Nog 40 minuten lang. de Family Stone. Een moderne werkje van 1984. En dit is de Crown Heights Affair van Funk Night. and the latest in my day. were just like the wind, they've all blown away. See, to love someone, it's an atmosphere that you both still share when one's not there. There's no real way it can be explained. I guess it's the way I smile when I hear your name. It's the little things you do that mean so much. It's the care that you put into every touch. It's the way I trust you and you trust me. I guess some of us are so lucky. I was known for having the upper hand. I was known as a stone cold ladies man. If it wasn't for you, I'd be that way still. But lately, there's a change in you Though my friends play games and tease me a lot, I know I'm more than happy with what I've got. When I get up in the morning and go to work, see all day long, I stay alert until we come home at night and close the door. Two shit, one common cause. When I say one love, you can trust me, cause never have I been so lucky. One love. You're lucky just to have just one love, one love, one love. You're lucky just to have just one, one love, one love. You're lucky just to have just one love, one love, one love. You're lucky just to have just one. One love, one love. You're lucky just to have just one love. Now, used to have just left me cold. I used to buy her everything from diamonds to gold. At first I thought she left me cause I didn't buy her enough. But then she left me a note along with all my stuff. Said maybe one of these days you'll have to learn that love is something that you gotta earn once you earn it, got to know how to keep it. You got to want it as well as you need it. To have lost love was a hurting lesson, but to have had love was a definite blessing. Now I know what the Beatles were thinking of when they said that money can't buy me love. When you say lost love, what do you mean? I just went through the exact same thing. Mine was lost for a whole different reason. I lost my love because of cheating. Started roaming through the streets all day and night. I guess greedy best describes such an appetite. I I wish I had a back, but it remains a wish. I guess a bird in the hand beats two in the bush. I like to thank you, girl, for teaching me love. Because all in all, I had a fall. I guess it's better to have loved and to have lost than to never had loved at all. One love, one love. You're lucky just to have just one love. One love, one love. You're lucky just to have just one. One love, one love. You're lucky just to have just one love, one love, one love. You're lucky just to have just one. One love, one love. You're lucky just to have just one love. Now, I think it's about time that we break it down. This is all about the love that we lost and found. About the love we missed and the love we share. About the love that just up and disappeared. About who is for real and who is fake. So you can learn from our mistakes. Cause it was already written, done and said. So you can stay two steps ahead. It's for the love which you give. It's for what we live. letter is full vibrant letter. Means may we last forever. One love, one love. You're lucky just to have just one love. One love, one love. You're lucky just to have just one. De LP-versie van One Love van Woodeny. Just one love, Die veel uh, eh, van dit soort lekkere rap hip-hop nummers hebben gemaakt. In de jaren 80. Dit komt in 1986. Een iets later werk van ze. Belangs had hem. De Funk Night natuurlijk. <laughs> Is het nu tijd voor... Uh, Funkies, Gladys Knight en The Pips. Komt eh, van dezelfde LP als Safety Overtime. Time. Van me, 1983. Dit is Ola Deda. Een iets bekende, onbekende nummer. Is ook geen single of zo van geweest, maar uh, eh, heel lekkere LP-track, zeg maar. You want to flash, I'll go on and celebrate your plan. man. that's right. hadden Van Funk Night. En dit, dit is een heel bijzondere band. De, de, Jam... Kom op, hop, hop, hop. Op van de hoek eventjes eh, wakker blijven. De Jamaican Boys zijn dit. En die bestaan uit uh, niemand minder dan Bernard White, Lenny White en eh, Marcus Miller. Yummy, yummy. Dus naar dit lekkere werkje. It's That Loving Feeling. The Jamaica Boys. En nou je souvenir. Souvenir van Evelyn Champagne King. Out of Control. Langs gaat er Fun Night. Nog tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. People say we won't last too long. They hang around waiting for something to go wrong. say we're different, different as night and day. But girl, I know love's gonna see us through. anyway. Champagne. King, langs hadden we een Funk Night, was een souvenir. Komt in 1984. Nou, de laatste van uh, aflevering 79. Van langs hadden we een Funk Night op Koningsdag. Dan hou je Peter Sterrenburg, die doet er waarschijnlijk ook nog wel iets aan, denk ik. Koningsdag. Ik hoop niet te veel zuipen, want dat doet hij niet. <laughs> Geniet in ieder geval van zo'n leuke programma. Dit zijn in ieder geval de Whispers.